Clemens Peters met het NOS Journaal. In veel steden in Peru zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de afzetting van de populaire president Vizcarra. De betogingen verliepen over het algemeen rustig... maar op enkele plekken kwamen tot botsingen tussen betogers en de politie. Daarbij zouden elf mensen gewond zijn geraakt. De partijloze president Martin Vizcarra werd afgelopen maandag door het parlement afgezet... nadat hij was beschuldigd van het aannemen van steekpenningen. Dat zou zijn gebeurd toen hij nog gouverneur was. Hij spreekt de beschuldiging tegen. Sinds de afzetting is het onrustig in Peru. De op één na hoogste leider van terreurorganisatie Al-Qaeda... is drie maanden geleden in de Iraanse hoofdstad Teheran geliquideerd. Dat bevestigen vier Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen aan de New York Times. De Afghaanse inlichtingendienst meldde de dood van Abu Mohammed al-Masri eind vorige maand al. Masri wordt onder meer verantwoordelijk gehouden... voor de aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998. Daarbij kwamen 224 mensen om het leven en raakten honderden mensen gewond. Tientallen zwaar bewapende agenten hebben gisteravond een gebouw van gamemaker Ubisoft in de Canadese stad Montreal uitgekampt. Dat gebeurde na berichten over een gijzeling. Uiteindelijk bleek het vals alarm. De agenten kwamen in actie na een telefoontje via het alarmnummer dat vanuit het gebouw was afgegaan. Volgens de politie zei de beller dat er vijf schutters waren die losgeld eisten. Een politiewoordvoerder sprak later tegen Canadese media van een flauwe grap. En vandaag komt Sinterklaas aan in Nederland voor de viering van zijn verjaardag. Maar waar de goede heiligman voet aan wal zet is nog volstrekt onduidelijk. De landelijke intocht is vanwege corona zonder publiek. En daarom is de stad waar de stoomboot aanlegt niet van tevoren bekendgemaakt. Het weer. Vannacht in het noorden opklaringen en minima rond 6 graden. Elders een stuk zachter met meer bewolking en kans op regen. Overdag bewolkt en in de middag eh, in het zuiden en midden van het land zon.